Iemand heeft je pijn gedaan, heel diep in je hart. Iemand heeft je pijn gedaan en houdt niet meer van jou. Meisje, je huilde weer, misschien wel duizend keer. Verbeet je tranen van verdriet eerste droom verdween. Nu blijf je heel alleen, zelfs met je moeder praat je niet. Tot bij het slapen gaan, denk je er steeds maar aan. En loopt je kamer op en neer. Het is te mooi geweest, en nu draait voor je geest. Een film met beelden van wel. Iemand heeft je pijn gedaan, heel diep in je hart. Iemand heeft je pijn gedaan, iemand die je hemel op aarde beloofde. Iemand die jij wou geloven en die je nooit bedriegen zou. Iemand heeft je pijn en hou niet meer van jou. Niets krijg je door je keel, je rookt ook veel te veel. Je zakdoek beet je hooploos stuk. Je komt niet meer op straat en weigert goede raad, want daarmee komt hij niet terug. Huil maar uit, meisje lief verscheur zijn laatste brief. Hij was je liefde heus niet waard. Je vindt geen rust, geen moed, maar ik begrijp je goed. Je wereld stortte in elkaar. Iemand heeft je pijn gedaan, heel diep in je hart. Iemand heeft je jij wou geloven en die je nooit bedriegen zou. Iemand heeft je pijn gedaan, heel diep in je hart. Iemand heeft je pijn